Michel Koenen met het NOS-journaal. Hillary Clinton is officieel de presidentskandidaat voor de Democraten. Op de conventie in Philadelphia kreeg ze genoeg stemmen. vermand, de thuisstaat van Bernie Sanders, die lang haar tegenstander was... mocht als laatste staat bekendmaken wie ze steunde. Hij vroeg om Clinton meteen te benoemen en de officiële procedure niet af te wachten. En dat gebeurde ook. Clinton neemt het in november op tegen Donald Trump... die vorige week bij de Republikeinen werd genomineerd... Clinton kan de eerste vrouwelijke president worden van de Verenigde Staten. Ze was zelf niet aanwezig op de conventie, maar plaatste op Twitter een foto van zichzelf met daarbij de tekst History. De geschorste Braziliaanse president Dilma Rousseff gaat niet naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen volgende week vrijdag in Rio. Dat zegt een bron tegen persbureau Reuters. Rousseff zou geen tweede viool willen spelen achter interim-president Michel Temer. Van hem mocht Rousseff niet plaatsnemen op het VIP-balkon met hoogwaardigheidsbekleders. Ook oud-president Lula zou niet naar de opening gaan. Lula en Rousseff waren grotendeels verantwoordelijk voor het binnenhalen van de Spelen. Ajax-trainer Peter Bos overweegt de return in de Champions League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki te spelen met spits Arek Milik. Volgens de Telegraaf staat de Pol op het punt om voor 35 miljoen euro de overstap te maken naar Napoli. Maar volgens Bos is er nog niks rond en kan hij Milik goed gebruiken om de laatste voorronde van de Champions League te halen. De Amsterdammer speelde door een blunder van doelman Sillissen met 1-1 gelijk tegen de Griekse club. Volgende week is de return in Thessaloniki. Het weer, koelt af naar een graad of 12. Ochtends in het oosten nog zonnig, maar later overal bewolking en in het binnenland wat regen.